Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Storm Kieran heeft voor een dode gezorgd in ons land. In Venray in Limburg is iemand omgekomen door een omgevallen boom. Hulpdiensten konden er daar moeilijk bij komen vanwege het gevaar op nog meer omwaaiende bomen. En langs de kust is de storm nu op het heftigst, vertelt mijn weercollega Marco Verhoef. En dat gebeurt ook binnenkort in Zuid-Holland. En dan trekt het zwaarste windveld door naar het noorden richting Noord-Holland en het westelijk Waddengebied. Daar geldt dus eh, die stormkans, vooral eh, vlak bij zee en de zwaar zware windstoten tot zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. En pas later vanavond gaat de storm weer liggen. In Frankrijk is storm Kieran trouwens een stuk heftiger. Daar is één dode gevallen en zitten dik een miljoen mensen zonder stroom. De man die een deepfake pornovideo van presentatrice Welmoed Seidsma maakte... krijgt van de rechter een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. En dat is minder dan wat het Openbaar Ministerie had geëist. Want die wilde een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Mijn collega Josephine legt uit waarom. De dader heeft um, zoveel psychische problemen opgelopen... naar aanleiding van deze rechtszaak. Het was natuurlijk eh, uitgebreid eh, in, in de media ook. Daar is ook een documentaire over geweest. Hij bleek eh, vervolgens ook autistisch te zijn. En volgens de rechtbank kan zijn gedrag daar ook deels uit voorkomen. En Gien van Manen is overleden. Ja, die naam zegt je in eerste instantie misschien niks... maar ze was in 1955 de allereerste kiepster van Oranje. En toen was voetballen nog verboden voor vrouwen. Een paar jaar geleden sprak een AD-verslaggever nog met Gien daarover. Als we een veld wilden huren, kregen we geen kans. Als we scheidsrechters moesten hebben, kregen we geen kans. Nou, dan ga je gelijk al eh, naar de tijd om het dan maar zelf te doen. Eh, ging het er fanatiek aan toe tijdens die wedstrijden? Nou, dat wil ik je wel eh, <laughs> op een plaatje geven. Dat was heel fanatiek, want we wilden niet verliezen. Maar uiteindelijk stopte Gien als keeper bij de voetbalvrouwen... want ze werd ook gekozen voor het Nederlands handbalteam. Ze was 87 jaar. En dan nog het weer. Het waait dus flink, vooral in de kustprovincies. Vanavond gaat de storm weer liggen. Maar we houden ook morgen nog een guur herfstweertje. Met veel regen in het westen en later ook weer in het oosten bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar...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 that they saw you. The person you were kissing was a me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. Please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Oh, baby. I think about it when I.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 keep it on the low Cause my heart can't take it anymore And if you're creeping, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know If you're playing me, keep it on the low Cause my heart can't take it anymore please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't this might sound to you a bit odd, but almost done. 啊。 tired trying to fill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 De man die een deepfake pornovideo maakte en verspreidde van presentatrice Welmoed Seidsma... krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Volgens de rechter heeft de publiciteit en de rechtszaak een zware wissel op de man getrokken. Daarom is de straf lager dan de eis van het OM. Het weer, er staat een krachtige tot stormachtige wind... met aan zee en rond het IJsselmeer windstoten tot 110 km per uur. Vanavond neemt de wind in kracht af. ZFM. was beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much. fed up with my thoughts of you and your memory, and how every song reminds me of what used to be. That's the reason I'm so sick of love songs, so tired of. turn off the radio. 106.9 ZFM. savage and it's cruel and it shines like